van Kam met het NRS Journaal. Het aantal doden als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië blijft verder oplopen. Inmiddels worden getallen boven de 3800 genoemd. Ook vannacht gaan de reddingsoperaties verder. In Turkije zijn inmiddels meer dan 7800 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Uit de hele wereld zijn reddingsteams onderweg naar de getroffen gebieden... ook uit landen als Rusland en Griekenland, waarmee Turkije een moeizame relatie heeft. Ook een Nederlands team is intussen aangekomen in Turkije. Dat gaat helpen bij het lokaliseren van mensen die onder het puin terecht zijn gekomen. Het is niet de eerste keer dat er Chinese ballonnen over Amerikaans grondgebied vlogen. Ook toen Trump nog president was, is dat een aantal keer gebeurd. Dat zegt een generaal die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het luchtruim boven het land. Die ballonnen werden toen niet opgemerkt door het Pentagon. De Chinese ballon die afgelopen weekend werd neergehaald... was volgens de generaal zeker het vijfde exemplaar... dat de afgelopen jaren in het Amerikaanse luchtruim is geweest. Andere hingen onder meer boven Texas, Florida, Hawaii en Guam... waar de Amerikanen militaire bases hebben. In Baltimore, in Amerika, zijn twee neonaties opgepakt... die het elektriciteitsnet van de stad wilden aanvallen. FBI zegt dat ze een racistisch motief hadden. Meer dan de helft van de inwoners van Baltimore is zwart. Een van de verdachten is de ex-leider van een internationale neonatiegroep. En de andere is een vriendin. De twee zouden vijf elektriciteitsstations hebben willen beschieten. Bewoners van zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde in Groningen... werden zowel lichamelijk als geestelijk mishandeld of gestraft... als ze iets deden wat het zorgpersoneel niet beviel. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In het complex wonen mensen met een ernstige meervoudige beperking. De zorgboerderij moet zo snel mogelijk dicht van de inspectie...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 For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. 106.9 ZFN Duizenden strepen, duizenden bomen Ben in gedachten, ben aan het dromen Je zit in mijn auto en voel me bevrijd Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd je zit zonder zorgen, nergens aan denken.